Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Het Nederlandse team van het Rode Kruis dat vastzit in Jemen... hoopt vandaag naar de luchthaven te kunnen reizen. Het team met tv-presentatrice Floortje Dessing... schuilt in een kelder in de jemenitische hoofdstad Sanaa... en heeft een nacht van bombardementen en beschietingen achter de rug. In Jemen strijdt een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië... tegen Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Een ziekenhuis in, India heeft twee artsen ontslagen die onterecht een baby hadden doodverklaard. De familie ontdekte de fout op weg naar het crematorium. Het jongetje werd vorige week veel te vroeg geboren. Zijn tweelingzusje kwam levendloos ter wereld en volgens de artsen stierf de jongen kort daarna. Toen de kinderen aan hun ouders werden overgedragen voor de uitvaart zag de vader zijn zoon nog bewegen. De jongen werd overhaast naar een ander ziekenhuis gebracht waar hij nog altijd verzorgd wordt. D66 wil dat er een speciaal vragenuurtje komt voor kinderen. Dat zou één keer per jaar gehouden moeten worden in november, op de dag van de rechten van het kind. In de plenaire zaal moeten die dag 150 kinderen vragen kunnen stellen aan een aantal ministers. Het plan krijgt nu al steun van CDA, SP en GroenLinks. En vandaag bij een debat over het jeugdbeleid hoopt D66 meer politieke partijen enthousiast te maken. Reizigers die op maandag 8 januari met KLM vanaf Schiphol vliegen... moeten er rekening mee houden dat hun vlucht wordt geannuleerd. Een deel van het cabinepersoneel gaat staken omdat ze het niet eens zijn met het besluit van KLM... om op lange vluchten met minder stewards of stewardessen te gaan vliegen. Volgens vakbond FNV wordt het werk op 8 januari voor 24 uur stilgelegd... en zijn er die dag minder of mogelijk zelfs helemaal geen KLM-vluchten vanaf Schiphol. Het weer nog af en toe een bui, vooral in het noorden en oosten.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 A12 richting Den Haag tussen Driebergen en het Lunette 5 kilometer en 10 minuten extra. Ook 10 minuten vertraging op de A27 naar Breda. Tussen eh, Gorkum en Werkendam. En op de A28 Amersfoort-Utrecht is opnieuw een ongeluk gebeurd. Tussen Maarn en de Uithofstad 6 kilometer.